Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. 1 op de 8 coronapatiënten heeft nog lang last. Het UMC Groningen deed onderzoek naar coronabesmettingen in het eerste jaar... en zij zien dat 1 op de 8 klachten houdt die maar niet overgaan. Mensen zijn bijvoorbeeld benauwd, moe of proeven en ruiken niks meer. Het onderzoek is nog niet klaar. Het ziekenhuis wil ook weten waarom sommige mensen zo lang blijven kwakkelen. We nodigen mensen op onze polykliniek hier uit om een aantal onderzoeken te doen... om te kijken of we toch een idee kunnen krijgen over nou, wat veroorzaakt die klachten nou. En uiteindelijk willen we natuurlijk graag betere zorg voor mensen organiseren. Bij een brand in een club in Thailand zijn 13 mensen omgekomen. 35 anderen raakten gewond. Op beelden op sociale media is te zien hoe bezoekers gillend het pand uitrennen. De slachtoffers komen allemaal uit Thailand zelf. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En op IJsland zijn drie toeristen lichtgewond geraakt... toen ze een kijkje namen na de uitbarsting van een vulkaan. Ze wandelden naar die spectaculaire plek vol lava en puin. En dat ging dus niet goed. Een van hen brak een enkel. Wat er bij de andere twee gebeurde weten we niet. En IJsland hoopt dat, hoe tof het misschien ook lijkt... er geen toeristen meer naar die vulkaan komen. Het is echt een pittige wandeling en die kan dus verkeerd aflopen. Het is flink aanpoten voor de ANWB nu half Nederland op vakantie is. Ze worden bij het callcenter in Assen plat gebeld met allerlei vragen over lekke banden, startproblemen of een gek knipperend lampje. In vier weken tijd hebben wij eh, zo'n 300.000 eh, inkomende telefoon eh, met hulpvragen ontvangen. Dat betekent dat wij dagelijks zo'n 10.000 telefoontjes met hulpvragen binnenkrijgen. En dat geldt dan voor alle callcenters van de alarmcentrale bij elkaar opgeteld Mark werkt daar en weet inmiddels wel wat hij via de telefoon tegen mensen met pech moet zeggen. Dan moet je gewoon zorgen dat je ze eerst eh, rustig stelt, uh, veilig stellen. Zorg dat je in de berm gaat staan. Eh, neem wat te drinken. Ehm, voorbereiden, verwachtingsmanagement, dat, je, dat ze lang kunnen blijven wachten helaas. vanwege de drukte. Maar dat, dat wij wel die kant op komen. Een kwart van de telefoontjes komt uit Frankrijk, maar ook uit Duitsland, Italië en Spanje komen veel belletjes van Nederland met pech. En het weer nog. De dag begint best zonnig. Later zijn er in het noorden en westen wel wat buitjes. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Well, tell me you love me, or tell me you're leaving.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 1 op de acht mensen die corona heeft gehad, blijft last houden van klachten. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben dat vastgesteld... na onderzoek onder 13.000 inwoners van het noorden van het land. In de VS zijn de democraten in de Senaat het onderling eens geworden... over een investeringspakket van miljarden dollars. Het gaat om een afgeslankte versie van het Build Back Better plan... van president Biden over investeringen in onder meer kinderopvang, huisvesting en banen. En de Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een schadevergoeding van 4 miljoen dollar betalen aan ouders van een jongen die omkwam bij de Sandy Hook schietpartij. Jones zei dat het bloedbad bij de basisschool in 2012 niet echt was gebeurd. Het weer er nog, droog en vrij zonnig vandaag vanmiddag misschien in het westen en noorden een buitje. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden.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 Hey, mom. What's your mama gonna say? If finally let you body like this guy. Does anyone wanna go waltzing in the garden? anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? anyone wanna go dance on the roof? All the time, even those do that ball in the air.